Hey. woorden als slagen. Een oproep om niet te verzagen. De keuze geestlijmen nog steeds in ons gemoed. Wij zijn vlees van een vlees en bloed van